7 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Waalhaven in Rotterdam is een probleem met een container. Mensen die in de container zitten hebben contact gezocht met de buitenwereld... omdat er binnen sprake zou zijn van een noodsituatie. De politie weet nog niet waar de container zich bevindt... en probeert die nu uit te peilen. De Kamer van Koophandel van Amerikaanse bedrijven in Nederland is tegen het kabinetsvoorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting. In een verklaring staat dat de financiële dekking van de maatregel niet deugt. Eerder had de Kamer van Koophandel van Amerikaanse bedrijven nog begrip voor het kabinetsvoorstel, maar dat is veranderd nu het plan een half miljard euro duurder dreigt uit te vallen. Verder zegt de Kamer bezorgd te zijn over het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de maatregel. Dat leidt volgens de Amerikaanse Kamer tot negatieve beeldvorming over multinationals. Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Gelderland is onveilig voor de opgenomen jongeren. Het schrijft de Gelderlander. Er zou in drugs worden gehandeld en loverboys kunnen zo het terrein van de instelling in zetten oplopen om vrouwelijke bewoners te benaderen. De Heldringstichting ontkent in de krant dat loverboys vrij spel hebben en wil verder niet reageren. Zowel president Poetin als de Amerikanen waarschuwen voor de mogelijkheid dat in de provincie Idlib in Syrië chemische wapens worden ingezet. Volgens president Poetin zijn militante opstandige groeperingen dat mogelijk van plan. Volgens Amerika is er bewijs dat het Syrische leger zich voorbereidt op de inzet van chemische wapens in Idlib. Prinses Beatrix gaat volgende week donderdag samen met prinses Mabel naar Ghana voor de staatsbegrafenis van Kofi Annan. De voormalige secretaris-generaal van de VN overleed op 18 augustus in Zwitserland. Annan had goede banden met het Nederlandse Koningshuis. Het weer, vanavond vooral in het noordwesten kans op buien, soms met onweer. Morgen in het noorden wat bewolking en een bui mogelijk.